Er ligt een ontwerpvoorstel waarin wordt aangedrongen op een onmiddellijk staakt het vuren. Ook moet er een vliegverbod boven Libië komen. De Verenigde Staten lijken nu ook voor harde maatregelen te zijn. Maar het is niet duidelijk of er ook steun komt van Rusland en China. De Tweede Kamer wil dat het Palestijnse gezag maatregelen neemt tegen de verheerlijking van het terrorisme. Zo niet, dan moeten Nederland en de EU het Palestijnse gezag geen subsidie meer geven. Een motie daarover van SGP en ChristenUnie werd aangenomen met steun van de regeringspartijen VVD en CDA en gedoogpartner PVV. Volgens de indieners wordt terreur in de Palestijnse gebieden aangemoedigd in plaats van tegengegaan. Minister Roosentaal is bereid de Palestijnse autoriteit hierop aan te spreken. Tegelijkertijd vindt hij ook dat Nederland in de Palestijnse gebieden nuttige projecten subsidieert. Bij de kerncentrale in Fukushima komt nog altijd veel straling vrij. Helikopters en brandweerwagens hebben geprobeerd om water in de oververhitte koelbaden te spuiten, maar of dat is gelukt is nog onduidelijk. Er wordt ook gewerkt aan een elektriciteitsleiding, zodat het koelsysteem weer op gang komt. Het internationaal atoomagentschap meldt dat de situatie bij de kerncentrale vandaag nauwelijks is verslechterd. Het hoofdbestuur van de VVD draagt oud-minister Ben Korthals voor als partijvoorzitter. Hij zat 16 jaar in de Tweede Kamer en was minister van Justitie en van Defensie. Er is een vacature voor een voorzitter door de overstap van Ivo Opstelten naar het kabinet. De afdelingen kunnen nog tegenkandidaten voorstellen en de nieuwe voorzitter wordt eind mei gekozen tijdens de algemene ledenvergadering van de VVD. Het weer vanavond en vannacht bewolkt en droog. Het koelt af naar zo'n 5 graden. Morgen bewolkt en kans op wat regen.